Clemens Peters met het NOS Journaal. In Brugge zijn bij rellen 120 mensen opgepakt, onder wie supporters van ADO Den Haag. Zij waren naar de stad gekomen om hun vrienden van Club Brugge te steunen. Na de wedstrijd waren er in de buurt van het stadion vechtpartijen tussen hooligans en de politie. De politie wist de supportersgroepen gescheiden te houden en zette traangas in. Wel richtten de hooligans eerder een ravage aan in het Jan Breitel stadion van Brugge. Duizenden inwoners van Malta hebben in de hoofdstad Valletta... de laatste eer bewezen aan de omgekomen onderzoeksjournalist Daphne Caruana Galizia. Die werd afgelopen maandag in haar auto opgeblazen. De onderzoeksjournalisten maakten veel vijanden... door corruptieschandalen aan de kaak te stellen. De premier en de oppositieleider die haar voornaamste doelwit waren... bleven weg bij de herdenking. Deelnemers aan de mars door de stad legden bloemen en droegen t-shirts met de woorden van Caruana's laatste blog. De ondernemingsraad van Eneco heeft een waarschuwende brief gestuurd aan de 53 Nederlandse gemeenten die aandelen hebben in het energiebedrijf. De colleges van onder meer Den Haag, Rotterdam en Dordrecht stelden de afgelopen tijd voor om Eneco-aandelen te verkopen. De ondernemingsraad is bang dat daarbij niet genoeg gelet wordt op de duurzaamheid van het bedrijf en de belangen van de werknemers. De 53 gemeenteraden moeten voor 31 oktober aan de aandeelhouderscommissie laten weten wat ze willen doen met hun aandelen. De 22-jarige Hans Spitspaard is de beste thuisbakker van Nederland geworden. In het programma Heel Holland Bakt versloeg hij in de finale Gwen en Marjolein. Voor hun laatste opdracht moesten ze een spectaculaire bruidstaart maken. Het programma van Max is een van de best bekeken programma's van de NPO. Vorige week zondag passeerde de bakshow voor het eerst de grens van 3 miljoen kijkers.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 terug bij Pistol Radio Show 1251 hier op CFM Zandvoort. Nog een uurtje nieuwheidsmuziek op je eigen lokale radio. En eens even kijken, dit uur gaan we beginnen met Jeff Pierce From the Darker Seasons. En daarna komt We Are in Invisible, volume 2 van, eh, nee dat is nummer 3, ik haal alles door elkaar. We beginnen met Bagata Indu van Gio John. En daarna komt Jeff Pierce met From the Darker Seasons. Ja dat heb je iets te gretig. Maakt niet uit, we gaan lekker voor zitten. En geniet van de nieuwheidsmuziek muziek hier op CFM Zandvoort. que me diste. nuestro amor vivirá. listening to Peaceful Radio. Please visit my website www.aneamusic.com.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 把 you。